Dat concludeert minister De Jager uit onderzoek van staatsrechtdeskundige Scheltema. Die heeft het integriteitsonderzoek bekeken dat de AFM en de Nederlandse Bank hebben gedaan naar Zalm... na het faillissement van de DSB-bank. De Nederlandse bank was positief. De autoriteit Financiële Markten vond dat Zalm als financieel directeur de confrontatie had moeten aangaan met de andere DSB-bestuurders om de koers van de bank te wijzigen. Maar volgens Scheltema had dit mogelijk averechts gewerkt. Hij concludeert dat de Nederlandse bank een redelijk oordeel heeft gegeven. Minister De Jager zegt nu dat Salm daarom kan aanblijven. De politie heeft een jongen van 18 uit Apeldoorn opgepakt voor mensenhandel en het uitbuiten van tienermeisjes. Volgens de politie legt hij via Hives en MSN contact met zeker negen meisjes van 14 tot 20. Drie van hen kwamen door hem in de prostitutie terecht. Hij zou de meisjes hebben bedreigd en gechanteerd. De politie pakte ook twee medeverdachten uit Apeldoorn op. Zij worden beschuldigd van seks met minderjarigen. In de Chinese stad Concepcion hebben ordentroepen traangas ingezet tegen plunderaars. Zeker 50 mensen zouden zijn opgepakt omdat ze zich niet hielden aan de avondklok die is ingesteld. De avondklok is een van de noodmaatregelen die zijn genomen na de zware aardbeving waarbij meer dan 700 mensen om het leven kwamen. Sinds zaterdag leven duizenden mensen op straat. President Medvedev eist dat de leiders van de Russische Olympische ploeg ontslag nemen. Hij houdt ze verantwoordelijk voor de teleurstellende prestaties van de Russen in Vancouver. Rusland won daarmee drie gouden medailles. In 2006 waren dat er nog acht. Premier Poetin had al een diepgaand onderzoek aangekondigd. De volgende Olympische Spelen zijn over vier jaar in Rusland, in Sochi. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met een minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen overdag eerst nevel of mist.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 the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a